trouble in all forms and structures, seduce and sedate me. Good night to New Orleans. at you Let me look in your eyes Hold back the river so wide And stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back One against the tide.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 en anderhalf uur gesproken met de studenten van de UvA die het gebouw bezet houden. Ze betogen al bijna twee weken voor meer democratie binnen de universiteit. Gisteravond, na een protestmars, bezetten ze het Maagdenhuis. Nadat een gesprek met de leiding van de universiteit op niets was uitgelopen... kwam de burgemeester samen met politiechef Albersberg om met de studenten te spreken. De burgemeester zei voor zijn vertrek dat er in het Maagdenhuis een vreedzame uitzetting komt, vergelijkbaar met die van het Bungehuis eerder deze week. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Voormalig president Saleh van Jemen heeft tijdens en na zijn regeerperiode bezittingen vergaard ter waarde van 28 tot 53 miljard euro, zeggen VN-experts. Zijn fortuin bestaat uit vastgoed, goud, aandelen, contanten en andere waardevolle spullen. De experts vermoeden dat Saleh zijn bezittingen onder andere namen heeft weggesluist naar zeker 20 landen. De VN-experts moeten toezien op de bevriezing van de tegoeden van de oud-president. Door sancties van de VN zijn alle landen ter wereld verplicht beslag te leggen op zijn bezittingen. Experts hebben de resultaten van hun onderzoek naar de VN-veiligheidsraad gestuurd. De Verenigde Staten hebben oud-president Portillo van Guatemala vrijgelaten. Hij was er veroordeeld voor witwassen en het aannemen van steekpenningen. Portillo was president van Guatemala van 2000 tot 2004. In die tijd nam hij 2,5 miljoen dollar aan van de regering van Taiwan... die zich ervan wilde verzekeren dat Guatemala Taiwan als staat zou blijven erkennen. Het geld waste hij wit bij Amerikaanse banken. VS klaagde Portillo aan, waarna hij in 2010 in eigen land werd opgepakt en uitgeleverd. Hij werd veroordeeld tot bijna zes jaar cel en nu is hij vervroegd vrijgelaten. Hij vloog direct terug naar Guatemala-stad. Het weer van het westen uitneemt de bewolking toe.